Mariette Krol met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een parlementaire enquête... naar de aanpak van de coronacrisis. Dat zo'n enquête er zou komen stond al vast... en de komende dag zal een Kamermeerderheid instemmen... met de start van de voorbereidingen, ergens volgend jaar. Verschillende fracties twijfelden of het niet te vroeg is... omdat de coronacrisis nog in volle gang is... maar afgesproken is dat de enquête kan worden uitgesteld... De gezaghebber op Bonaire, Edison Reina, is met de dood bedreigd... net als twee andere bestuurders en de fractieleider van de partij MPB. Op Facebook heeft een onbekende een bericht geplaatst... waarin een bedrag van 50.000 dollar wordt uitgeloofd voor het hoofd van de vier. Politici hebben aangifte gedaan. Waarom ze worden bedreigd is uit het Facebookbericht niet op te maken. In Roermond gaat de Sinterklaasintocht niet door... Het bestuur van het intochtcomité zegt in verband met de corona-epidemie... niet te kunnen instaan voor de gezondheid van het publiek en vrijwilligers. Op 14 november worden zo'n duizend mensen op de kade in Roermond verwacht. Al die mensen controleren op hun QR-code is niet mogelijk, zegt het comité. In het oosten van Rusland is een wit-Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Alle negen inzittenden zijn omgekomen. Het gaat om Wit-Russen, Russen en Oekraïners... Een vliegtuig stortte neer bij de landing in de buurt van de stad Irkutsk. Het is nog niet duidelijk waardoor dat kwam. En in Duitsland zijn twee Feyenoord-fans opgepakt... voor het vernielen van een kunstwerk op een restant van de Berlijnse muur. Ze zouden Feyenoord op het, ze zouden Feyenoord op het kunstwerk hebben geschreven. In Berlijn zijn veel Feyenoord-fans voor de wedstrijd van hun club tegen Union Berlin...